Mark Visser met het NOS Journaal. Het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen. En daarom gaat het de overdrachtsbelasting verlagen, voorlopig voor een jaar. Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over, melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De overdrachtsbelasting, die moet worden betaald bij de koop van een huis, is nu 6%. De meest genoemde variant is een verlaging naar 2%, een maatregel die onmiddellijk na het kabinetsbesluit zou moeten ingaan. Totale afschaffing van de overdrachtsbelasting is voor het kabinet geen optie, want dat is te duur. De vereniging Eigen Huis en de makelaars zijn blij met de maatregel en verwachten veel effect. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen toen een bermbom ontplofte op het moment dat hun bus langsreed. De bus was onderweg van Kandahar naar de provincie Nimros. Op dezelfde weg kwamen vorig jaar 30 buspassagiers om het leven, ook toen door bermbommen. De weg wordt ook vaak gebruikt door Amerikaanse en Afghaanse troepen. Amerikaanse generaal Petraeus wordt de nieuwe chef van de Amerikaanse geheime dienst CIA. Hij is de opvolger van Leon Panetta, die minister van Defensie wordt als opvolger van Robert Gates, die vertrekt. Petraeus is door president Obama voorgedragen om Panetta op te volgen als CIA-baas en de Amerikaanse Senaat heeft daar unaniem mee ingestemd. In september begint Petraeus met zijn nieuwe baan. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en de regerend wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Pauwmen scoorde beide doelpunten uit een strafcorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats achter koploper Zuid-Korea dat een beter doelsaldo heeft. Oranje moet zaterdag tegen Zuid-Korea minimaal gelijk spelen om de finale te halen.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 Heeft geen zin, het gaat zoals het gaat. Toch wil ik zo graag weten hoe het is als jij weer voor When I see you again Your servant am I And will humbly remain Just heed this plea, my love On bed sell to Lady Jane My dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am my love Your time has come, my love I pledge my troth to Lady Jane my sweet Marie I wait at your ease The sands have run out For your lady and me get here if you can.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 allowed to see them when they cry She may be the love that cannot hope to last May comes to me from shadows of the past That I remember till the day I die She may be the reason I survive The why and wherefore I'm alive The what I'll care in uw shoes.